He was down for his brother, respectful to his mother, a good boy. But good don't get attention. One kid with a promise, the brightest kid in school. He's not a fool. Reading books about science and smart stuff. It's not enough, no. Cause smart don't make you cool. He's not invisible anymore. With his father's not and a broken fuse all over primetime news. Mary's got the same size hands as Marilyn Monroe. She put her fingers in the imprints that meant Chinese theater the camera said he never fitted in He wasn't welcome He showed up to the parties we was hanging in Some guys were putting him down, pulling him round, round, round Now I wish I would've talked to him, gave him the time of day And I turned away If I would've been there when maybe go this far He might've stayed at But it's your love that thrills me to no end I've got a bad 106.9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 Het Israëlische leger zegt dat het Syrische militaire doelen heeft beschoten met tanks en artillerie vlakbij de Golan-hoogvlakte. Syrische troepen zouden in die gedemilitariseerde zone tussen beide landen zijn geweest. De Belgische koning Filip heeft de leider van de grootste partij Bart de Wever aangesteld als formateur. Hij gaat proberen een centrumrechtse federale regering te vormen van vijf partijen, zowel Vlaamse als Waalse. Het weer vanavond droog en vrij zonnig. Morgen zon en een enkele bui. Het wordt 19 tot 24 graden. blissful has only just begun.